Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In de Amsterdamse wijk Osdorp is een man op straat doodgeschoten. De politie is op zoek naar de schutter of schutters. Toen hulpverleners aankwamen was het slachtoffer zwaar gewond. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt de toedracht van het schietpartij. Onder de doden bij de aanslag op een luxe hotel in de Libische hoofdstad Tripoli gisteren zijn een Amerikaan en een Fransman. Drie doden zijn nog niet geïdentificeerd. Waarschijnlijk zijn ze Aziatisch, dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsdienst in Tripoli. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door een militante groep die banden heeft met de terreurgroep Islamitische Staat. In de Spaanse stad Granada zijn tien Rooms-Katholieke priesters en twee medewerkers aangeklaagd wegens seksueel misbruik van vier minderjarige jongens. De jongens werden tussen 2004 en 2007 op seksfeesten misbruikt in een huis dat door de priesters werd gehuurd. Paus Franciscus heeft een van de slachtoffers persoonlijk excuses aangeboden. De Mexicaanse autoriteiten hebben 43 studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september na rellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn... en baseert zich daarbij op een bekentenis van een lid van een drugskartel. De verdwijning leidde afgelopen maandag en in de maanden daarvoor tot grote protesten in Mexico. Volgens de betogers is de verdwijning van de studenten het bewijs dat de overheid corrupt is. Het weer, het is bewolkt, het is zo'n 3 graden. Vanochtend valt er wat lichte regen en gaat het waaien. Smiddags regent het even flink, daarna komt er nog wat zon en het wordt 6 tot 8 graden.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 Gari set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. you are safe cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us.